uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan de pro-Palestijnse demonstratie... op de campus van de Universiteit van Amsterdam. Zo'n 120 betogers zijn aangehouden. De demonstratie begon gisterenmiddag toen demonstranten tenten opzetten op de campus... en de toegangswegen barricadeerden. Ze eisten dat de Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël zouden verbreken. Rond half drie vannacht begon de mobiele eenheid met het weghalen van de barricades en de ontruiming. Volgens de politie hebben demonstranten geweld gebruikt tegen de politie. Zo is onder meer vuurwerk naar agenten gegooid. Er is nog veel onduidelijk over de schaal van de aanval die Israël heeft ingezet op de zuidelijke grensstad Rafah in de Gazastrook. Wel is duidelijk dat er al urenlang explosies te horen zijn geweest. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios zou het Israëlische leger van plan zijn geweest... om vannacht de Gazaanse kant van de grensovergang met Egypte in te nemen. Toch denkt het Witte Huis niet dat het grote offensief in Rafah... dat Israël al maanden aankondigt, vannacht is begonnen. In de Zuid-Afrikaanse kuststad George is het appartementencomplex in aanbouw ingestort. Daarbij kwamen zeker drie bouwvakkers om het leven. Twintig mensen konden worden gered en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 52 anderen liggen nog onder het puin. Reddingswerkers zoeken onder meer met speurhonden en kranen naar overlevenden. Het is onduidelijk waardoor het gebouw instortte. De Colombiaanse terreurgroep ELN gaat toch weer mensen ontvoeren voor losgeld. In december zei ELN nog daarmee te stoppen... als een staakt het vuren tussen de groep en de Colombiaanse regering zou worden verlengd.